Op beelden is te zien dat bulldozers de constructie van hout en steen slopen. De leider van het klooster, pater Mourad, is in mei al ontvoerd. Over zijn lot is niets bekend. De Verenigde Staten willen dat Turkije meer doet in de strijd tegen de islamitische staat. Minister Carter van Defensie zegt dat vooral de bewaking van grenzen nu tekortschiet en dat de IS daarvan profiteert. Volgens Carter kunnen strijders van de IS gemakkelijk goederen van Turkije naar hun gebieden in Syrië en Irak brengen. Ook jihadisten die zich bij IS willen aansluiten hebben het te makkelijk, vindt de minister. In de oplopende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea... heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Gisteren vuurde Noord-Korea kogels af op luidsprekerinstallaties in Zuid-Korea. Die worden de laatste weken weer gebruikt om propaganda over te brengen naar de andere kant van de grens. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de situatie en Amerika heeft Noord-Korea opgeroepen om de veiligheid in de regio niet op het spel te zetten. 44 Feyenoord-fans die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen in Rome... moeten eind deze maand in Rotterdam voor de rechter komen. Half februari misdroeg de groep zich voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. De meesten worden vervolgd voor vernielingen en voor het gooien van stenen naar de politie. Acht klanten van een minderjarige prostituee moeten vandaag voor de rechter in Rotterdam verschijnen. De zaak vertoont grote overeenkomsten met de zaak waarbij het OM 25 mannen vervolgde... die in een hotel in Valkenburg seks hadden met een 16-jarig meisje. Ook in deze zaak in Schiedam was het meisje 16. In Limburg eiste de officier van justitie hoge straffen... maar kwamen de meeste klanten ervan af met een taakstraf. Het weer. Overdag zijn er perioden met zon, maar in het westen is er kans op een bui. De temperatuur loopt op van 23 graden langs de kust tot 26 in het zuidoosten.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana, lo que yo siempre cantaba. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.